10 o'clock. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Schiphol verwacht deze zomervakantie ruim 13 miljoen reizigers te verwerken, zo'n 7% meer dan vorig jaar. Dagelijks gaat het om meer dan 200.000 passagiers, waaronder overstappers. Drie jaar geleden leidde personeelstekort tot lange rijen, maar sindsdien zijn maatregelen genomen. Toch waarschuwt de luchthaven dat er nog steeds wachttijden kunnen ontstaan bij de check-in, beveiliging of paspoortcontrole. De drukte houdt aan tot eind augustus. In de wijk Tuindorp in Koevoorde geldt sinds woensdag een noodverordening na meerdere avonden van onrust. Volgens de gemeente staken tientallen mensen brand en er zijn er zorgen geuit over de veiligheid. Aanleiding is de komst van 14 minderjarige statushouders. De gemeente spreekt van meisjes tussen de 15 en 18 jaar, maar sommige buurtbewoners denken dat er ook jongens komen. De maatregel moet verder escalatie voorkomen. En iedereen in Nederland heeft PFAS in het bloed en bij bijna iedereen overschrijden de hoeveelheden de geneeskundige grenswaarden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM op basis van 1500 bloedmonsters uit 2016 en 2017. PFAS zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken en via voedsel en drinkwater het lichaam binnenkomen. Ze kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige soorten zijn kankerverwekkend bij langdurige blootstelling. En dan het weer. Vanochtend is het deels bewolkt, maar de zon laat zich regelmatig zien. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur ligt halverwege de ochtend tussen de 17 en 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn opgelost of lossen nu snel op. Maar rond Amsterdam is het nog wel heel druk door de afgesloten A10 Zuid. Op de A10 Noord heb je voor de afrit Volendam nog 20 minuten vertraging de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is de vertraging ook nog zo'n 20 minuten voor de aansluiting met de A10. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je een half uur tijdverlies voor knooppunt Koenplein. En het is ook nog heel druk op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Haarlem en de afrit AMC, daar is de vertraging ook nog bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Golden Oldies Radio. Unforgettable in Golden Oldies Radio. Spanish Blue, Wij nemen je mee terug naar jouw jeugd. I found my thrill. Dit is Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies. Golden Oldies Radio. She's the most. She's the most. She's the most. She's the most. Got the most, no, she's the most. She's the most. Got the most, no, she's the most. She's the most. Come on. She is the most. Ja, 1956. Zo ver gingen we terug in de tijd. Een hele goedemorgen. Leuk dat we weer samen zijn. Dit is de tour van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. de Supremes in de nieuwe jas. En dat gebeurde dan in 1983. Ja, zo zie je maar. De muziek uit de jaren 60 was ook in die tijd in een nieuwe vorm zeer succesvol. Phil Collins was dat met You Can't Hurry Love. dat toch maar weer even. Cliff Richard, de romanticus. <laughs> Ja, dat mag je toch wel van hem zeggen. The Minute You're Gone, zo heette het. En deze, nog even voor de high five. We gaan luisteren naar Ace of Base. Ja, All That She Wants is Another Baby. Dat is een vrouw die weet wat ze wil, toch? Dat mogen we wel stellen. En in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs vijf succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot de brein kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 1 december 1973. Je hoort hem regelmatig in dit programma. En vandaag met zijn nummer 1 hit. Schönes Mädchen aus Acaria. Neem eens rust Extra, Wir trafen uns im Sonnenschein. große Traum vom Glücklichsein. Oh, er ging viel zu schnell vorbei, es kam der Abschied für uns zwei. Nun denke ich nur noch daran, wie ich dich wiedersehen kann. Schönes Mädchen aus Sahel. letzten Tanz vergess ich nie. Ich höre noch heute die Melodie. Wo ich auch bin, was ich auch tu, die Sehnsucht lässt mir keine Ruhe. Erst wenn ich wieder bei dir bin, bekommt mein Leben einen Sieg. Mädchen aus Sachsen. is zoals op de Duitse tour. En of hij nou in het Engels zingt of in het Duits, dat maakt er niet uit. En onze hitparade komt niet gewoon terecht met Schönes Mädchen aus Arcadia. Vrienden, wat is de temperatuur vandaag aangenaam? Ook hier in de studio. Ik zie dat af en toe wel de zon schijnt hier in Tolen. Er staat ook een beetje een windje. Dus het is een beetje fris. En Gerard Koks vraagt zich dan ook af: is het alweer voorbij? Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer zomer die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven geur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle de zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier we werden wekenlang verwend, maar ach aan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee. Het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat het voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Ja, Gerard Koks. Sommige mensen verweten het dat hij eh, dit soort plaatjes maakte man eh, had ook andere teksten, zal ik maar zeggen, op albums. En eh, ze vonden dit te commercieel. Maar ik vond het in ieder geval leuk en velen met mij. Anders was het nooit op de 1 gekomen in dit parade. Extra gold. Music Radio. Extra gold. Where memories live. Ah, kijk eens. The Three Degrees. The Sound of Philadelphia in de show. Het allergrootste hits kan je van de nummer 1 Dirty Old Man. is er iemand die mij een berichtje stuurt. Dat is Robert van der Pol. Die is onderweg op dit ogenblik met zijn eh, vrachtwagen, de eerste En die schrijft van draai nu een nummer voor jezelf. <laughs> ja. En dan reageer ik even niet. En dan stuurt hij snel erachteraan, het is een grapje. <laughs> Ja, dat snap ik natuurlijk. Want ik ben een lief oude man, zal ik maar zeggen. Maar daar denken deze dames misschien heel anders over. De 3 Degrees met de nummer 1. Dirty Old Man. zeg ik dan altijd. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat ik de grappen zou maken en jij zou lachen. Ja, en niet omgekeerd natuurlijk. <laughs> Nee, dat is de bedoeling niet. Dan raak ik instabiel. Vrienden, dit was dus The Sound of Philadelphia. 19 januari 1974 kwam het op één voor eh, deze dames. En we belanden op 9 februari 1974. Carnaval stond voor de deur. En daarvoor kwam vader Abraham met Boer Koekoek en een kinderkoortje op de hoogste plaats was een beetje politiek gericht. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. bij al die Arabieren als hare meisje met een blonde pruik. Ik zie hem daar al dansen, knipogen en chansen, Jopie met zijn blote witte buik. En mocht het daar niet lukken bij die Arabier, dan rijden we voortaan op lekker schuimend bier. Den uil is in olie in de olie is de uil. Den uil is in de olie, in de olie is den uil. Koekoek, koekoek, ja Joop moet in den hoek. Koekoek, koekoek, ja Joop krijgt voor zijn broek. Jopie zit te denken aan al die volle tanken. Het was toch wel een crimineel idee. De prijzen blijven stijgen en hij denkt bij zijn eigen. Die bonnen gooien nu maar in de zee. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. en uil is in den olie, in den olie olie is den uil. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. Veronica bedolven, het zinkt tot op de bodem van de zee. Met Joop valt niet te praten, hij zegt het zijn piraten, dat vinden wij een oliedom idee. Hij heeft ons scheepje nodig voor zijn olieoverschot. Twee vliegen in één klap, zo is Veronica ook kapot. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. Dit kan alleen in de toer van Frans. Koekoek, ja. koekoek, koekoek. Ja, joh, moet in den hoek. Koekoek. kwam ook niet. Aan het begin van juli. Even een lekkere carnavalsplaat tussendoor. Den Uil is in de olie. En dan zijn we toegekomen aan de allerlaatste. Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all. Nou, vooruit dan maar. En deze draai speciaal voor Wilma Hendricks. Die stuurde mij gisteren... Ja, Muts met Dynamite. Ik ben er heel lang fan van geweest. En bijna alle singles nog. En een paar LP's. Nobody knew name. just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the boys turned the same. She called out her name. the sky. hè, Wilma. Mut. Ja, op 23 februari 1973 pakten ze de nummer 1. En vandaag waren ze de laatste in de high five voor deze week. Volgende week hoor je weer vijf nummer 1 noteringen, dus luister opnieuw. En dan mis je namelijk helemaal niets. Well, it's a darn good life, and it's kind of funny how the Lord made the bee, and the bee made the honey, and the honey honeybee looking for home, and they call it a honeycomb, and they roamed the world and they gathered all of the honeycomb in the one sweet ball and the honeycomb from a million trips made my baby's lips so oh, honeycomb. Oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone and made a walking, talking honeycomb. Well, honeycomb, oh, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like a honeycomb. the Lord said, Now that I made a bee, I'm gonna look all around for a green, green tree. And he made a little tree, and I guess you heard. Popping, well, he made a little bird, and they waited all around until the end of spring. Again, every note that the birdies sing, and they put them all in the one sweet tone. For my honeycomb, oh honeycomb, won't you be my baby? Well, the honeycomb be my own. Honeycomb, well, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my phone. What a darn good life when you got a wife like honeycomb. Honeycomb. And the Lord said, now that I made a bird, I'm gonna look all around for a little old word. It sounds about sweet like turtle dove. And I guess I'm gonna call it love. And he roams the world, looking everywhere. We get love from here, love from there, and he put it all in a little old is hollow. Honeycomb, I want you to be my baby. Well, the honeycomb be my own. Got a hank of hair and a piece of bone that made a walking, talking. Honeycomb, well, honeycomb, I want you to be my baby. Well, the honeycomb be my own. What a darn good life when you got a wife like honeycomb kriskras door de tijd in de toer van Frans. Dat kan allemaal. Dit was uh, 1957 in Amerika een succes. Het kwam daar op nummer 1. Jimmy Rogers. Oh, en de Honeycomb. En een stukje country hier in de show. Hier is Glenn Campbell. En dit nummer heet Wichita Lineman. I am a lineman for the county. And I drive the main road. Searching in the sun for you singing in the wire. I can hear you through the whine and the Wichita lineman is still on the line. I need a small vacation. But it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for Wichita lineman is still on the line. more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on. met nummer. Misschien vond jij het ook wel mooi. En dat hoop ik ook. De Wichita Lineman. Een nummer dat je niet veel meer hoort op de radio. Maar natuurlijk wel in de Tour van Frans. Glenn Campbell. We komen vast en zeker nog wel een keer bij hem terug. Maar nu weer naar de jaren 60 met de volgende opname. Herinnert u zich deze nog? Oh, could hide. Beneath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and then without dollar one to spend. But how much, baby, do you? daydream destijds hadden ze een eigen televisieprogramma. En in Amerika was dat waanzinnig populair. En ook in Nederland konden we het wel waarderen. De Monkeys, en dit was Daydream Believer. En hier heb ik ook Diana Ross en The Supremes. achter de microfoon staan. En de microfoons zaten toen nog gewoon in standaards, uiteraard. Diana Ross en de Supremes en In and Out of Love. En dan gaan we het laatste kwartier in van het eerste uur. En dat is een mooi tijdstip om even naar de jaren te gaan van vandaag. Ik moet even mijn lijstje pakken. Ah, daar is hij. Allereerst mag ik noemen Danny Schacht. Hij is vandaag 60 geworden. Zijn krooien weer, Danny. Danny is de man die altijd zorgt voor de terugluisterlinken. En daar zijn de luisteraars heel blij mee. Want als ze een stuk hebben gemist, dan kunnen ze dat alsnog inhalen. Sommigen die eh, downloaden het zelfs en slaan het op in hun computer. En dan kunnen ze het altijd nog terugluisteren wanneer ze dat willen. Ook mag ik noemen Richard Vermeulen. Ook hij is jarig. Ivan van de Portelen. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Caroline Tutenel is jarig. Ben Kok heeft ook een feestje vandaag. Ook hij is 60. Bert Harten. Ja, het zijn er nogal veel vandaag, hè? En nog eentje te noemen, David Adams. Dat waren de Facebook-vrienden van mij die vandaag jarig zijn. En ik hoop dat ze een mooie dag hebben. Allen gefeliciteerd en geniet. Vooral van de aandacht van vrienden en familie en buren en zo. Ik weet niet of het weer vanavond nog gunstig is. Maar anders kun je een leuke barbecue buiten organiseren, denk ik. keurig netjes in die periode, in die muziekperiode mag ik wel zeggen. En dat doen we dan met deze man, Stevie Wonder. No news. razão Libra sun. No. Harry Stevie. Hij was tiener en begon hij met zijn mondharmonica in zijn eerste plaatjes. Dat zul je nog herinneren. En vandaag draaide ik deze even. Ik heb een berichtje gekregen van Henk. En Henk die schreef mij, wat was dat net mooi, Human League. Dat was de periode in mijn leven. En ik vond dat dus fantastisch. En dan denk ik Henk dat je dit ook de moeite waard vindt. Luister. Sweet dreams are made was inderdaad ook zo'n mooie. Hè? Ik ga dit uur afronden en dat doe met deze artiest. En daarna gaan we natuurlijk nog een uurtje door. Tot 12 uur zijn we samen met onder andere de top 5. En de top 5 van deze week is gevuld met de single-successen van Nederlands talent. Spargo. Maar zover is het dus nog niet. Paul Kelly is hier met Get Sexy. Turn the lights down. let it loose. Baby, we're gonna get down, get sexy. sets my mind van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock and roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen. En zo gezellig live. Dit is de Tour van Frans met Frans van der Div. I love, I love, I love my calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. I love, I love, I love my calendar girl. Each and every day of the year. January, you start the year off. junior prom. Like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. hij open de eh, tweede uur. En ik zeg het nog maar een keer. Tot 12 uur zijn we samen. Met zo dadelijk de top 5 van Spargo. Maar eerst heb ik nog deze formatie. Hier is Slade. beetje in de lijn van Nuts, denk ik. Ja, Slate. En look what you've done. Lieve luistervrienden, zoals gezegd, de top 5 van deze week. Altijd van plaats 3 in, deze, in dit uur, mag ik zeggen. En eh, in de Tour van Frans. Vandaag Spargo. Drie keer hebben ze een alarmschijf gehad. Ze hebben 10 top 40 hits gescoord. En totaal stonden ze 75 weken in de hitparade. En de nummers die we gaan draaien, die hebben allemaal de top 5 gehaald. Op nummer 5 vinden we dan ook dit. Spargo opent de eigen top 5 met Hip Hop Hop. 5 hits in a row. opstaan En toen zakte ze weer terug. Toen was het gedaan voor de hip-hop-hop. Dit vinden we op nummer 4. Hier is Head Up to the Sky. is van Lillian Day Jackson. Ze komt volgens mij uit het buitenland en ze deed dit samen, ik bedoel de zang, met Alice Driesen. Ja, zo'n tien jaar zijn ze bij elkaar geweest. In 1975 werd de groep opgericht en eh, in de jaren 80 hadden ze eigenlijk hun grootste succes. Toegekomen aan de nummer 3. Het is de titel Just For You. For You stond op nummer 3. Voor het overzicht hebben we dan nog even de nummer 2 te gaan in de Spargo Top 10. Dit is de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Iedere donderdag, je weet het. Tussen 10 en 12. En nu met de top 5 van Spargo. Hier is nummer 2. One Night Affair. dan maar een hele korte affaire, maar <laughs> wel snel. Eh, ja. En voordat ze de nummer 1 gaan draaien, natuurlijk altijd nog even het overzicht. En aangezien de nummer 1 een hele lange aanloop heeft, kan ik net zo goed even het overzicht geven over het begin van dit nummer. We begonnen de Sparkle Top 5 met Hip Hop Hop op 5. Dan op nummer 4 hebben we gedraaid Head Up to the Sky. 3 was voor Just for You. En op 2, dat wat zojuist nog voorbij kwam, One Night Affair. Veertien weken lang bleef dit in de hitparade en is zonder meer hun allergrootste hit. En niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen. Spargo met de nummer 1, You and Me. She Drives Me Crazy. Ik ga een plaat draaien voor een vaste luisteraar. Ze luistert eh, naar de tour van Frans, veelal live, maar af en toe ook via de terugluisterlink. En ik heb het over Ali Dijkens. Ja, Ali, jij wordt over twee dagen 75. En dat hoop ik over anderhalf jaar ook te mogen worden. Daar ga ik eigenlijk gemakshalve maar gewoon even vanuit. En je vroeg speciaal in dit programma voor op de reis is die voor jou met Het werd zomer. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen. Zo maar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichterbij ik was 16 en jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het werd zo was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. 1977. Je herinnert je waarschijnlijk nog, hè? Adi, deze was voor jou. Het werd zo mooi, toch? En door met een formatie waar ik gisteravond op de Nederlandse televisie een prachtige special zag. Uit Zweden. En natuurlijk heb je het nummer al herkend. Hier is ABBA en dus Your na hit. Ja. En het allergrootste was natuurlijk Dancing Queen. Maar vandaag dus deze gedraaid. Oh, Barry White is er ook. One ticket, please. Gaat hij op reis? everybody's here. ja. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Kom op. Zing. Let the music play. 15 nummers. Hij dirigeerde en hij zong. En daarbij zweette hij. Hij had heel vaak dan ook zo'n doekje in zijn hand. En eh, dan veegde hij dat af. Ja, Let the Music Play klonk vandaag weer in de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Leuk dat je luistert. Hou het vol, hè? zou ik willen zeggen. Tot 12 uur deze show. silence. stem, want dat heeft hij. Van Morrison en de Brown Eyed Girl. En dan een stukje rust in de show. Dat kan natuurlijk ook. En dan laat ik blues horen. Uit de beginperiode van Fleetwood Mac. Hier is Need Your Love So Bad. Dat had ik een keer de grote nummer van deze formatie van Fleetwood Mac in de show. Oh Well, Part 1. Dat zul je je nog herinneren. Dat was ooit een alarmschijf en daarna een succes in de hitparade. Tja, en vandaag koos ik dus even voor deze mooie opname. Samen met uh, eh, QB in the Blizzards en zo in die tijd in blues. Heel succesvol. Nu snel door met deze man. Hij eh, zou de wereld graag willen veranderen. Maar hij is niet bij machten dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Sydney Youngblood is hier met If Only I Could. Everybody all around the world Stand up, humble brothers Joining our hands United we're stronger fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. Sidney Youngblood. Hoe zou het nu met hem zijn, is dan de vraag die bij me opkomt. If Only I Could, dat was de titel. En we gaan weer ver terug in de tijd. Ik neem je mee naar 1957. be the day when you say goodbye. be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. loving and your dirt loving. All your hugs and kisses and your money too. Hell, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Adam Bum. Buddy Holly en de Crickets. Ja, that'll be the day. Dat was een grote nummer in 1957 in de Billboard Hot 100. En dat was ook verdiend. Ik ben toegekomen aan de laatste plaat in de show. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ik vond het fijn dat we een ogenblik samen waren. En ik hoop dat volgende week weer te kunnen doen. Opnieuw op de donderdag tussen 10 en 12 bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Nog een fijne dag vandaag. Het is niet zo warm als de afgelopen twee dagen. Kun je een beetje bijkomen. Maar natuurlijk hopen we dat straks de zomer weer lekker doorzet. Dat we kunnen genieten op het strand, in het bos. <laughs> Nou ja, overal gewoon. Of lekker in de tuin. En een beetje kunnen barbecuen. Dat is ook gezellig. Ik laat je nu alleen met deze man. Jimmy Bohorn. Nog een stukje disco. Hoe mooi is dat? Hier is Spank. It's 12 o'clock. Dit is het Golden Aldis Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Amnesty International stelt dat Israël nog steeds uithongering gebruikt als oorlogswapen in de Gazastrook. Een maand geleden begon de omstreden hulporganisatie van de Gaza Foundation met het leveren van voedselhulp. Maar volgens Amnesty heeft dat weinig veranderd aan het beleid van Israël, dat gericht zou zijn op de fysieke vernietiging van Palestijnen. De verkoop van tweedehands auto's in Nederland is in de eerste helft van dit jaar met ruim 4% gestegen, tot bijna 1,1 miljoen. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RDC. Het grootste deel ging om benzineauto's, met bijna 796.000 verkochte auto's. Daarna volgen hybrides, ruim 164.000, diesels, ruim 62.000, elektrische auto's, ruim 45.000 en van auto's op LPG werden er ruim 10.000 van verkocht. Supermarkt Jumbo kijkt terug op een positieve eerste helft van dit jaar. De omzet is in die periode gestegen dankzij een nieuwe strategie. Volgens Jumbo heeft een scherpere focus op klanten en het assortiment geleid tot meer klanten en een hogere klanttevredenheid. Vorig jaar had Jumbo nog flink last van het verbod op tabaksverkoop dat op 1 juli 2024 was ingegaan, waardoor de omzet over heel het jaar lager uitviel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige wind uit het noordwesten is het zo'n 19 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Ook vanavond nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Iedere dag de beste oldies. 24 uur per dag. De beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio. De beste zender van Nederland. Ik zou je willen vragen het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. zou je willen kennen, zodat je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven. Binnen jou vertrouwen en dan waanzinnig van je houden, maar ik weet niet hoe. overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien. Maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe zou je koning willen klonen en in paleizen laten wonen. Luchtkastelen bouwen en dan het van je houden, maar ik weet niet hoe. ontginnen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ook zou je willen smeken, het van de kansel willen breken, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je licht Iedere dag de beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio. touch her, but I touch her hand. Yeah, then she looked at me. Oh, I could see her eyes. Well, just as I hope, just as I hope they be. I said, touch, baby. I didn't mean to touch you, but I just touch your hand. She you, looks to understanding, try to look so recommend, and she held my hand so tight, we didn't speak a word, and I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine, it made me feel so fine, and I. Well, Dutch, I just touched a man by accident. I said, Dutch, I didn't intend that you, but I uh, touched your little hand. Yeah, you look at me, and I could see your eyes just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch, I didn't need to touch you, but I touched your hand. Well, you were so understanding. I tried to look so man and I've been with her all night long sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong.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 De classic mag het op Jouw oldies hoor je hier. Van jouw oma. Dit is Golden Oldies Radio. 20 degrees. Every Sunday from 8 a.m. to 8 p.m., 12 hours sounding like. Mi amigo. Mi amigo. Programs you like to listen to with Franz Vanderdrift, Ton Skipper, Ath Vlaminck, Eric Hendricks, Joe Wells, and Wim Van Egmond. Mi amigo. rainbow in I love you all to meet her. I'll be there, I'll be there. Notice that my eyes have been a misty place in the Saturday. 50s. From the 50s to the 70s to the 70s without the disco. On the internet, AM and DAB+. plus Golden Oldies Radio.